Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stevend dit jaar af op een verlies van 2,4 miljoen euro, meldt de Volkskrant. Dat zou komen door de hardnekkige problemen bij de organisatie, onder meer bij het afgeven van gezondheidsverklaringen. Volgens de krant staat in interne stukken van het CBR dat ook voor volgend jaar een miljoenenverlies wordt verwacht. Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar gebeurde dat bijna 13.000 keer. Zo'n 12 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. In totaal is vorig jaar voor 82 miljoen euro aan fraude ontdekt. De oplichting die gebeurt het meest bij verzekeringen voor de auto, inboedel en aansprakelijkheid. Fraudeurs geven bijvoorbeeld een zoekgeraakte laptop op als gestolen... of zetten een aanrijding in scène. Maar ook was er een tandarts die zijn eigen vinger amputeerde... om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Koerdische strijders hebben de bufferzone op de grens van Syrië en Turkije verlaten... meldt het Turkse ministerie van Defensie. Dat baseert zich op informatie van de VS. Volgens het Turkse leger is er vanwege de terugtrekking nu geen aanleiding... om het offensief in Noord-Syrië uit te breiden. Turkije en Rusland spraken gisteren af dat ze samen gaan patrouilleren in het grensgebied... en dat de Koerdische strijders zich moeten terugtrekken. Het leger des Hels vreest dat het aantal daklozen verder zal stijgen... omdat de hulporganisatie minder geld krijgt van de gemeente. Dat schrijft het leger des Hels in een brief aan de Tweede Kamer. De hulporganisatie vangt daklozen op en begeleidt mensen die dakloos zijn geweest... of die juist hun huis dreigen te verliezen sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg... moet het volgens het leger des Heils allemaal sneller en goedkoper... met het risico dat het aantal daklozen verder toeneemt. En de afgelopen tien jaar was er al een verdubbeling. Het weer, de mist die los geleidelijk op. Verder wolkenvelden met vanuit het zuiden plaatselijk wat lichte regen. Laat vandaag ook af en toe zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen nog iets zachter. Daarna wordt het herfstachtig en frisser.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 I'm Goedemorgen Zandvoort. Het is woensdag 23 oktober en we tellen af nog 193 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je. Lekker met de wake-up, met oude en nieuwe muziek, zoals deze van Jason Mraz. I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I beg, stole, and I borrowed Yeah Ooh, that's why I'm easy to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. begin hier bij ZFM. De Commodores de 1977, Easy. fijn om weer te horen. Buiten is het 8 graden op de officiële ZFM-thermometer. Maar het wordt vandaag een graad of 15 en uh, rustige herfstdag wordt het. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself as enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight. heel naar de klok van kwart over acht gaan... was dat Billie Eilish. En ondertussen gaan wij door met Aafke Romein. En Sef, leuke plaat. Niet zo lang oud, geleden uitgekomen. Alles vindt. Hey, wat leuk zeg. Al die tentjes. Leuke plekjes. Fijne mensjes. Cappuccino. Wil je sojamelk? amandelmelk Is dat glutenvrij? En je vegan? Heb je opties hier? Alle kanten op Het is hier net Berlijn Alles local Eigen brouwerij Vergeet de groenten niet Schorsen leren Alles vindt dus dit vast ook dit vast ook. We zullen zien, we zullen zien. <laughs> Je vindt het racefiets, hoeft niet op slot hier. Oh. Als je hem ophangt bij ZFM, het geluid van Zandvoort. I see the kids, them running on by. Got that girl in the summer dress with the sunshine smile.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 Knock for Ruben, gonna kill some time on the hair Heron Busy be watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy be watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along.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 This is how it feels. This is how it feels when a good day comes along. this is how it feels. This is how it feels. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey. Don't Call Me Angel uit de nieuwe Charlie's Angels film. Daarvoor hoorde je Jonathan Jeremiah met A Good Day. En dat wordt het, wat een goede dag. Het wordt vandaag droog. Vanmiddag komt de zon door, het is windstil. En dit is echt een lekkere dag vandaag volgens mij. Wij gaan door met Michael McDonald hier bij ZFM waar het bijna vijf voor half negen is. Michael McDonald. Keep Forgetting, 1982 is dit alweer. Oude en nieuwe plaatjes, zoals hier bij ZFM. En we gaan gewoon door naar 2019 met de nieuwe Camilla Cabello. Liar. Bello. Leuke hit van deze zomer. En dan eh, gaan wij nu terug naar zo'n 25 jaar geleden. Naar die twee broers die altijd ruzie hadden. Oasis. En deze heb je lang niet gehoord. Don't Look Back in Anger. Oasis. Hier bij ZFM waar het precies half negen is. gaan door met een regionaal artiest. Want het is half negen geweest en dan draaien we altijd een regionaal artiest. En dat is een stevige dit keer. Sue the Night. bent uit Haarlem. Whale. FM. dat was Sue the Night, de band van Suus de Groot. Een band uit Haarlem. En als je dat leuk vindt, luister dan ook af en toe naar ZFM Alternative. Elke maandagavond, elke donderdagavond. En dan komen al die bandjes komen gewoon hier in de studio. En ook Sue the Night is hier ook geweest. Echt een leuk programma. Alternative, donderdagavond van 8 tot 10 en de herhaling op maandagavond van 8 tot 10.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 En dan gaan we viele Duitse gasten. En speciaal voor hun Apache 207. Sie riecht das Parfüm von anderen Frauen an seinem Hemd Liegt wieder mal ganz alleine im Bett Ich viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt und wär sie wirklich ehrlich, wüsste sie, dass sie bricht. Doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauf. Wach auf, wach auf, wach auf. Wieso tust du dir das an? Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang? No. Da draußen wartet safe ein echter Mann. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Wieso tust du dir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort. All meine Lügen hast du längst erkannt. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Mein Herz! me fais dat was eh, Apache 207. Het album komt eh, overmorgen uit. Een eh, Duitse rapper. Ik vind het leuk. Ja, en dat was het twee weken geleden hadden we hier een lunchprogramma. En in lunch heb je altijd de keus van de site. En Imka die kwam met een nummer van Richanel. En Richanel die ken je uit de jaren 90 met van die disco-hitjes. Maar hij treedt nog steeds op. Hij maakt nog steeds muziek. Hij komt hier uit Amsterdam. En eh, dit is een plaats van vorig jaar, november. Is dit een zin? En hij is best wel leuk. En je hoort hem veel te weinig. you like I do. Is my darling? Origineel. Original dus, met It's It A Sin. Hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. comfort you Should Be Strong hier bij ZFM, waar het bijna 5 voor 9 is. En dan gaan we nu iets heel anders doen. En als je nog niet wakker bent, dan word je het nu. Want tot de klok van 9 uur, Julio. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después... Ja, met Julio Iglesias is het dan bijna 9 uur. En dat zijn van die platen die je gewoon heel hard meezingt. Tenminste, dat denk je dan, maar klinkt natuurlijk helemaal nergens na. Goed, bijna 9 uur. Daarna nog een uurtje we ZFM Wake Up. Daarna om 9 uur eerst het journaalverkeer, Hoewel dat weinig zal zijn dit keer reclames. En dan ben ik weer terug bij je met de Dance Classics zoals altijd om 9 uur. En dat is dit keer de SOS Band.